9 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De grootste AOW-stijging in 20 jaar lijkt eraan te komen. Dit en volgend jaar is er een stijging van 8,3 procent... blijkt uit berekeningen van ABN AMRO. De stijging is onder meer gekoppeld aan de stijging van de CAO-lonen. Of de stijging van de AOW de kortingen op de aanvullende pensioenen kan opvangen... is nog niet bekend. In Den Haag delen boeren kaas, brood en shawarma uit... als goedmakertje aan de inwoners vanwege de overlast van het protest gisteren. Ook willen de boeren druk uitoefenen op de Tweede Kamer. Daar is vandaag overleg over het stikstofbeleid. Vannacht bleven een aantal boeren op het Malieveld om te overnachten. De meeste boeren zijn weer naar huis gegaan. Voor de tweede keer in korte tijd heeft iemand zelfmoord gepleegd... nadat het niet was gelukt om het nummer 113 te bellen. Dat meldt de Volkskrant. Het zou gaan om een man uit Beverwijk... Hij belde naar 113, maar het nummer van de hulplijn zelfmoordpreventie is 0900 0113. Staatssecretaris Blokhuis wil het 0900-nummer veranderen. Daar is vandaag overleg over in de Tweede Kamer. De coalitiepartner van de Britse premier Johnson, de Noord-Ierse DUP... kan niet instemmen met het Brexit-akkoord dat met de Europese Unie overeen is gekomen. In het conceptakkoord zijn onder meer nieuwe douaneafspraken gemaakt... Noord-Ierland zou daarin vallen onder de interne markt waar EU-regels gelden. Dat blijft zo tot de EU en Groot-Brittannië een handelsovereenkomst sluiten. Zonder steun van de DUP kan Johnson het nieuwe akkoord niet door het lagerhuis krijgen. Bij een plofkraak in Vlaardingen is vannacht de gevel van een Albert Heijn deels weggeblazen. De geldautomaat bij de supermarkt is verwoest. Sommige brokstukken liggen zo'n 100 meter verder. De daders zijn gevlucht. Het weer. Vanuit het westen wordt het op steeds meer plaatsen droog en kan de zon doorbreken. In het zuidoosten meer bewolking en in Zuid-Limburg vanmiddag een tijdje regen. Het wordt ongeveer 15 graden. Morgen en zaterdag meer regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er is nog altijd veel vertraging op de A2 vanaf Amsterdam naar Den Bosch... tussen Breukelen en Utrecht een half uur. 20 minuten vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag... tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude-Dorp. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam een half uur vertraging bij Westpoort na een ongeluk. A22 Beverwijk-Velsen voor de Velze-tunnel. De rijbaan is dicht na een ongeluk en alles wordt omgeleid via de Wijkertunnel. Er is op de A44 Den Haag richting Amsterdam een kwartier vertraging bij Kaagdorp. Een half uur vertraging op de N197 Heemskerk Beverwijk tussen Wijk aan Zee en Beverwijk. En een kwartier vertraging op de N208 Sassenheim richting Haarlem tussen Lisse en Hillegom.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 Gelukkig is het de laatste zaterdag van oktober weer de jaarlijkse Nacht van de Nacht. Honderden bedrijven, gemeenten, restaurants, tienduizenden mensen doen die nacht mee aan allerlei activiteiten om eindelijk weer eens van het nachtelijk duister te genieten. Dus doe zelf ook mee. Doe het licht uit en ga naar nachtvandenacht.nl. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. ZFM in de morgen met Gerloogman. Goedemorgen, dames en heren, eh, appels en peren. Het is eh, bijna vijf over negen. Op de donderdagmorgen. En het zonnetje komt door. Het moet niet eh, vrolijker worden. Nou, laten we gewoon maar wat fijne muziek draaien hier op ZFM. Want uh, eh, daar hebben meer aan dan dit. Hè? Wat denk je van deze? Girl, above us all the stars are watching There's no place I'd rather be in this world Your eyes are where I'm lost in heet eigenlijk Pieter Jean Hernandez. Nou, dat lijkt toch wel heel erg op Bruno Mars, hè? Het zijn eh, allemaal leuke platen die we hier draaien bij ZFM. Goedemorgen, het is eh, tien over tien. En de zon komt op. En het wordt best een hele leuke dag hier in Zandvoort. Hier is Christopher Cross. ZFM. En tegenwoordig heeft ZFM ook podcast. Er is nu een podcast met Lopen met Loogman. En er is een podcast Zandvoort aan het woord. En dat is hartstikke leuk om te luisteren. Dat zou je eens een keer moeten doen. Want het is eh, de moeite waard. Beetje swingen, eh, dames en heren. Om kwart over negen. Mm, mm, mm. Dat zeg ik. game, no? Here's the Brick House. She's mighty, mighty, just letting it all hang out. Ah, she's a brick house.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 Show enough to knock a strong man to his knees. Cause she's a big house. Yeah, she's mighty, mighty. Just letting it all Baby Shake de Commodores met Lionel Richie. En de Brick House bij ZFM. En nogmaals, je kan ook podcast eh, luisteren van ZFM. Zandvoort aan het woord. Met Bastiaan Torenent. En eh, lopen met Loogman. Met mijzelf. En dat zijn toch wel leuke dingen allemaal hier... Uh, op Zandvoorts radiostation nummer 1. En natuurlijk de allerbeste muziek bij ZFM. Hier zijn Daryl Hall en John Oates en de Private Eyes.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 En nogmaals, geen enkele radioprogramma is eh, compleet zonder de Beatles. Dus wat dat betreft, ja, zo werkt dat. En wat hebben we hier? Nog zo'n fijn rikje. ZFM op 106.9 in ether. Op 104.5 eh, op de kabel. En YouTube op de radio. you blame. One love. U2. En One. De mooiste muziek hier bij ZFM. Goedemorgen. Het is bijna half tien. En hier is Smokey. Robinson. En een beetje rustig. En een beetje swingen. Op de tracks of my tears. Zing. Wat een leed, wat een leed. The Tracks of My Tears. Smokey Robinson. Uit de 60 jaren. En nog steeds een bijzonder leuk rode liedje. Goedemorgen ZFM. Half negen. En hier is onze prins. Nee, niet die prins. Gewoon prins. is Prins... Prins. Tennessee. lange uitvoering van eh, Alphabet Street van Prince. Hier bij ZFM. Vijf over half negen. Bijzonder fijne plaat hoor. Vind ik persoonlijk. Bij ZFM in de morgen. de muziek gaat maar door. Goedemorgen Zandvoort. Hier is Paul Simon. Net hadden we al Simon en Garfunkel, maar deze is toch ook wel fijn hoor. En ze zijn eigenlijk weer bij elkaar. Hè? Ze hebben weer eh, in, ik geloof, 2000 eh, eh, nog wat... 2009 hebben ze het laatst En misschien komt er nog eens een keer een tournee. Dan ga ik erheen hoor. En ook naar Paul Simon. Dat is zeker de moeite waard. Hier is Graceland. The Mississippi Delta was shining like a national guitar. I am following the river down the highway through the cradle of the Civil War. I'm going to Graceland, Graceland, to Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. is when is het eh, zevende studioalbum van de Amerikaanse muzikant Paul Simon. Uitgebracht in augustus 1986. Fijne info. En Graceland was echt de moeite waard. En eh, prachtig eh, geïnspireerd op Afrikaanse muziek. Die hij wat, wat populairder wilde krijgen.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 En uh, nou, mooier krijg je niet. Nou, ook niet. Hier is Boudewijn. Wanneer geef jij je bloot, laat jij jezelf eens zien. Ben je bang voor anderen? voor jezelf misschien. Ik probeer je scherp te volgen, toch blijf je vaag voor mij. En voor ieder antwoord dat je geeft, komt er weer een raadsel bij. En je blijft jezelf verbergen, achter de lach op jouw gezicht je blijft jezelf verbergen Achter de lach op jouw gezicht En nooit wordt er meer dan een tip van de sluier Opgelicht Al dring ik bij je aan zit ik op je huid. Ik kom nooit dichter bij jouzelf, je vlucht steeds voor me uit. Zal ik ooit te weten komen, wat gaat er in je om? Of wil je een mysterie zijn, waar ik nooit achter kom? je blijft jezelf verbergen achter de lach op jouw gezicht. Je blijft jezelf verbergen achter de lach op jouw gezicht. En nooit wordt er meer dan een tip van de sluier opgelicht. ZFM in de morgen. Achter iedere deur die ik open doe, doe jij een andere deur weer dicht. En zo blijf je verborgen, nooit wordt er meer dan een tip van de sluier opgelicht. Achter iedere deur die ik open doe, doe jij een andere deur weer dicht. Hm. En zo blijf je verborgen, nooit wordt er meer dan een tip van de sluier opgelicht. Achter iedere deur die ik open doe, doe jij een andere deur weer dicht. En zo blijf je verborgen, nooit wordt er meer dan een tip van de sluier opgelicht. Achter iedere deur die ik open blijf je verborgen. Nooit wordt er meer dan een tip van de sluier opgelicht. Boudewijn de Groot. Uit 1980 alweer. Een tip van de sluier. Hij kwam uit Haarlem en gegroeid in Heemstede. Dus die zal wel heel vaak uh, bij ons geweest zijn, neem ik aan. Goedemorgen Zandvoort. Het is eh, kwart, over, kwart voor tien geweest. hier is David. David Bowie. Een Rebel Rebel. En de 2016 remix. Remake. Re... Mm, ja, ik weet niet hoe dat heet. Ze hebben in ieder geval iets wat anders gedaan. Misschien klinkt het anders. Klinkt in ieder geval wel goed. David Bowie hier bij ZFM. En eh, een prachtige plaat is dit ook. IGY. Oftewel, What a Beautiful Day. Het is Donald Fagan uit 1982... meer nieuws eh, uit Zandvoort kan je ook eh, elke zondagmorgen tussen 10 en 12 bij Hotel Hoogland terecht. Want daar is eh, Goedemorgen Zandvoort te zien en te horen, dus je kan er ook langs. Zeker leuk, zeker de moeite waard. Zou je eens een keer moeten doen. 10 voor 9, eh, 10 voor 10, sorry. Bij ZFM. met een bijzonder prachtig liedje. IGY. Een eh, andere tijden sport zoekt amateurbeelden van de Grand Prix van Zandvoort. Dus als je nog eh, daar beelden van hebt liggen... is het eh, natuurlijk altijd leuk om even contact op te nemen met, met andere tijden. Het tv-programma van de van de NPO, geloof ik. NTR, NOS en NTR. En wordt gepresenteerd door Tom Egberts. En eh, nou, waarschijnlijk ken je het wel. En dit is Andere Tijden Sport. En eh, ja, het is natuurlijk hartstikke leuk om oude beelden te zien van het, eh, van het circuit. En van de Grand Prix uit de oud vervlogen dagen, dames en heren. Dus als je wat hebt liggen... Meld je even aan. In Dit is Dusty. me show where I stand. En dat is meteen de laatste plaat voor mij. Ik ben het dinsdag weer. Heb een fijne dag. Geniet ervan. En uh, zo komt het nieuws. En het weer en verkeer.